Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Wiersma van Landbouw stelde een verbod in voor het afvoeren van vleeskalveren. Vervoer naar het slachthuis is daarvan uitgezonderd. Aanleiding is een recente besmetting met Montem Klausier in de Duitse deelstaat Brandenburg. Wiersma schrijft aan de Kamer dat er sinds december vanuit die deelstaat zeker 3600 kalveren naar Nederland zijn gekomen. Ze staan op tenminste 125 bedrijven verspreid over het land. Volgens Wiersma is er nog geen reden tot zorg en is het afvoerverbod een voorzorgsmaatregel Montenegro. is een erg besmettelijke virusziekte bij koeien, schapen en geiten. De Amerikaanse speciaal aanklager Jack Smith heeft ontslag genomen. Hij was de afgelopen jaar het gezicht van de strafzaken tegen oud-president Donald Trump. Die gingen over geheime documenten die Trump in zijn woning in Florida bewaarde... en de poging om de verkiezingsuitslag van 2020 aan te vechten. Het is nog onduidelijk waarom Smith in stilte vertrok. Een concert van een Afghaanse zanger in de RAI in Amsterdam... is gisteravond door de burgemeester en de politie op het laatste moment afgelast. Er zou sprake zijn geweest van een serieuze dreiging. Op het moment dat werd besloten dat het concert niet door kon gaan... waren meer dan duizend mensen binnen. Rond kwart over elf gisteravond was de zaal in Amsterdam helemaal ontruimd. De lancering van de New Glenn draagraket vanuit Florida is met 24 uur uitgesteld. De 98 meter lange raket van Blue Origin zou vandaag om 7 uur Nederlandse tijd de lucht ingaan. Maar dat wordt nu morgenochtend. Volgens het bedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos zijn de omstandigheden op zee niet goed genoeg voor de lancering. Het moet de eerste keer worden dat het ruimtevaartbedrijf een raket in een baan om de aarde weet te brengen. Het weer, de dag begint op veel plaatsen met een graadje vorst... en de eerste uren kan het nog plaatselijk glad zijn. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon... en bij weinig wind wordt het dan tussen de 3 en 6 graden. Morgen geregeld zonnige momenten. Het wordt dan niet warmer dan 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Utrecht is een ongeluk gebeurd.